Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het op dit moment weer over de plannen van het kabinet voor komend jaar. De Tweede Kamer heeft dat debat al gehad na Prinsjesdag. En nu is de Eerste Kamer aan de beurt. Het wordt opnieuw een pittig dagje voor premier Schoof en zijn ploeg... zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Want de verhoudingen eh, in die, eh, in die Eerste Kamer liggen heel anders dan in de Tweede Kamer. Eh, de coalitie heeft maar 30 zetels, er 8 voor een meerderheid. Ehm, dus het kabinet is daar afhankelijk van oppositiepartijen... als CDA, SGP, Ja21, Forum of misschien zelfs één pittes als 50PLUS en OpNL. En ja, die hebben ze echt nodig om plannen er doorheen te krijgen. Het zal opnieuw veel gaan over het plan om de instroom van asielzoekers omlaag te krijgen met een noodwet. Bedrijven en organisaties mogen in sommige gevallen de gegevens van hun klanten verkopen aan commerciële bedrijven. Dat heeft het Europees Hof bepaald. De Nederlandse Tennisbond kreeg een boete omdat ze de persoonlijke informatie van leden hadden doorverkocht aan sponsoren. De Europese rechter zegt nu dat zoiets niet per se verboden is. In Frankrijk zijn vijf mensen opgepakt omdat ze jarenlang auto's gestolen zouden hebben uit fabrieken van onder meer Peugeot en Citroën. Al het gejat viel lange tijd niet op, omdat er ontelbaar veel auto's op de fabrieksterreinen stonden. Ook hadden die wagens nog geen serienummer en waren ze dus moeilijk op te sporen. De meeste gestolen auto's werden doorverkocht in Noord-Afrika. Steeds meer mensen kregen de diagnose ADHD... en die mensen lopen in het dagelijks leven vaak tegen problemen aan... volgens Hart van Nederland. Koen bijvoorbeeld heeft al veel verschillende baantjes gehad... omdat er steeds te weinig rekening met hem werd gehouden. Wat ze moeten doen is eigenlijk, als je iemand met ADHD... je werkt bijvoorbeeld op kantoor... dat je bijvoorbeeld met één persoon, niet met vier, maar met één... dat is al twee prikkels minder. Eh, dat werkgevers meedenken, dat je de ruimte geeft... dat ze hier direct raar van opkijken. De club ADHD Nederland geeft speciale trainingen aan werkgevers... over hoe ze het beste om kunnen gaan met werknemers die ADHD hebben. Het weer, een wisselend dagje met af en toe wolken en regen.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 Meer dan luisterplezier. Muziek is een vorm van communicatie en niet gebonden aan grenzen, volk, geloof of ras. 1 oktober was de internationale dag van de muziek. En de songs in deze aflevering hebben daar alles mee te maken. Zijn broer kreeg in 1949 een platencontract aangeboden en haar eerste single, Copenhagen, verscheen in datzelfde jaar. Verrassend genoeg werd de B-kant Music, Music, Music een gigantische hit. Triple Play, Triple Play, Triple Play. Dit werd oorspronkelijk geschreven door Sam Cooke als 'J-Man' en uitgebracht op Shake, zijn eerste postume album. Arthur Conley en Otis Redding hebben het geüpdate als eerbetoon aan verschillende soulzangers. good music. nummer gaat over een gast die alleen een rock'n'roll danst. Het is een van Barry's nummers waarin hij trouw betuigt aan het genre dat hij hielp creëren. Just let me hear some of that rock and roll kick against modern cats unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I over across the tracks so she can hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. South they gave a jubilee. Then Georgia folks they had a jamboree. And drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock. hear him play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for a Congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some remake van dit Beach Boys nummer is het eerste nummer waarbij Brian Wilson niet betrokken was. Nog bij het optreden, nog bij het componeren, nog bij het produceren. Ironisch aangezien Wilson Phil Spector verafcode. Ik was toevallig in Engeland voor een televisiespecial voor de BBC. En ze lieten me meedoen met Lulu's televisieshow. Ze was getrouwd met Maurice Kip. Ze hielden daarna een afsluitingsfeest. Ze vroegen me of ik met ze mee wilde doen aan een seance. Dit was in 1970 of 1971 en ik zei nee. Ze zeiden, geloof je niet in het occulte? Ik zei nee, ik geloof in muziek, aldus Mac Davis. just sit around making music all day long. As long as I'm making music, I know I can't do nobody wrong. And who knows, maybe someday I'll come up with a song. It makes people want to stop their fussing and fighting just long enough to sing along. you when you sing. Everybody sing. Make Your Own Kind of Music van Mama Cass is een ode aan individualiteit en zelfexpressie. Je moet je eigen liedje zingen, zelfs als niemand anders meezingt. Nobody tell There's only one They may try you to do your Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Dit chanson is een ode aan de kracht en het belang van muziek in het leven. Het benadrukt hoe muziek een bron van vreugde, troost en inspiratie kan zijn. Frans Gal met Tout pour la musique. Muzika gaat over de universele taal van muziek en hoe het mensen van verschillende culturen en achtergronden kan verenigen. Michel Sardou bezingt de kracht van muziek om emoties over te brengen en mensen samen te brengen ongeacht hun verschillen. Dans la cohue du temps qui passe Les souvenirs les plus tenaces Ce sont trois notes de musique Entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite, jour de malheur ou jour de fête, chaque instant de notre existence A la couleur d'une romance ou d'une danse. Derrière la musique militaire, Monsieur Dupont s'en va en guerre mais tant qu'il y aura des hommes Ils suivront le clairon qui sonne Un rock'n'roll à la Bastille On a fait basculer des filles Qui a sauvé la République Qui a saoulé la Jamaïque c'est la musique musica Do, ré, mi, ré, do, si, la, sol Mélodia Qui balance et danse ou pas Musica Do, ré, mi, ré, do, si, la, sol tes vacances au sable de l'homme. C'était une chanson d'automne. À mon premier saut dans tes bras, je fredonnais le saïra Au son de la marche du nuptiale, j'ai fait une sortie triomphale. Dies iré, dies là. Quel mauvais jour que ce toujours là, elle est toujours là, Musica. Do, ré, do, si, la, sol. Mélodia qui balance et danse ou pas, Musica. Do, ré, do, si, la, sol. cantique ou état Dans la cohue du temps qui passe Avant qu'on ait perdu ma trace Quand mes compagnons de galère Viendront me voir à ma dernière Dernière note de musique Les plus vrais, les plus pathétiques celle que je n'entendrai pas et que vous chanterez sans moi muziek en de vreugde die het kan brengen. Het benadrukt hoe muziek een universele taal is die mensen kan verbinden en emoties kan uitdrukken, die soms moeilijk in woorden te vatten zijn. La Musica is van Patrick Juvin. La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix. God. So à Triple Play. Ook in Chili was het Wereldmuziekdag. Luister naar Benji Bendy en Benjamin Bella. Hola Benji, ¿cómo estás? Benji, necesito verte. No puedo estar para ti. klanken met als onderwerp muziek. Nel film su spargentaglia, piani piani La musica la che fa compagni, la senti fino al mattino Ogni strumento è un soffio che per te scompensa E lei con la gira tra i montagni, la si dispensa come la che rispeccia il ciel sereno La melodia la tocca ogni anima e ogni pen Fame musica unissima mondo, ogni nota la balla il suono è profondo. Te porta via soltanto il tuo cammino, Alessia per chi che non finisce mai è destino. Vesti. I giorni che passano, i ricordi che resta Ogni nota la riva, la le tocca in festa Il violino semiscia con armonica fina Ogni strofe la son, fa tremare la collina La musicale come un che non si spegne mai Soffia via i pensieri ma te lascia quel che dai Femme musica unisce sti mondo, ogni nota la palla, e il suono è profondo Te porta via, tutta il tuo cammino Ma è sempre chi che non finisce mai il destino Ogni tocco di chitarra, lei è una strofa di vita Come fan che scappa ma la melodia è infinita L'aria la si fa presa ma il suono è leggero Ogni accordo è gira, la musica è mistero invece se sedena, i giovani balla, la musica la si espande come una bella spalla. Ogni tocca ha una storia, ogni strumento ha un segreto, sotto il cielo le montagne, Sta musica è un spettacolo discreto. Dove musica unisce sti mondi, ogni nota la balla, e il suono è profondo, e porta via soltanto il tuo cammino. Ma è sempre chi che non finisce mai il destino. E quando la sera la cala, la musica la resta Come fan che gira, la notte la che fa festa In bel vento e tra l'acqua, la melodia la svela Che ogni suono è un soffio che mai se cela ogni toc di chitarra è una strofa di vita. Come il Frank scappa, ma la melodia l'è infinita. L'aria la se fa pesa, ma il suono è leggera. Ogni strofa che la son la fa trema la collina. La musica è come chitarra, è una strofa de vita. Come il fan che scappa, ma la melodia l'è infinita. L'aria la se fa pesa, ma il suono l'è leggera ogni accordo il gira, la musica l'è mister. Per me musica unisce sti mondo, ogni nota la palla, e il sole è profondo, te porta via, soltanto il tuo cammino, male sempre chi che non finisce mai il destino. Fe il destino. Bij ons vrij onbekend, maar in zijn thuisland Italië is dat wel anders. Andrea Mingardi nam maar liefst vier keer deel aan het Sanremo Muziekfestival. Ela Musica is het funky R&B nummer waarmee hij in 2004 deelnam. l'avvocato, l'operaio e l'impiegato. Potevo fare il giornalista, il parrucchiere e lo stilista. Giocare le macchine e fare il meccanico. Magari diventare un idraulico. Ma è la musica che mi fa morire. È la musica fa sognare, è la musica che mi fa cantare, che mi aiuta quando sono giù di cuore, è la musica dell'anima, quella che mi piace di più, di professioni senza le tante, io faccio il cantante. C'è chi gode col potere fa il bagno non è i suoi soldi, chi si vuol solo far vedere, c'è chi si sposa quattro mogli, chi non vede l'ora di andare a pescare, chi beve per dimenticare, ma è la musica che mi fa morire, è la musica che mi fa sognare. musica, la musica che mi fa sognare, la musica che mi fa cantare, che mi aiuta quando sono giù di cuore, la musica dell'anima, quella che mi piace di più, di professioni senza ne tanto, io faccio il cantante. Dr. Ray Charles, Jimmy Hendrix, Stevie Wonder, Miles Davis, Charlie Parker, Aretha Franklin, James Brown. Potevo fare l'avvocato, l'operaio, l'impiegato, il giornalista, lo stilista. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, ma è la musica che mi fa morire, è la musica che mi fa sognare musica che mi fa cantare, che mi salva quando non so dire amore, è la musica che mi fa morire, è la musica che mi fa sognare, è la musica che mi fa cantare, che mi aiuta quando Triple play. Triple play. Triple play. Ik geloofde al lang in countrymuziek, maar de Canadese formatie South Mountain wreef het er nog maar eens in. I believe in country music Cause it satisfies my mind Gives me comfort when I'm lonely Feels an emptiness inside Beer joints far from my hometown. Trying to make a dollar, but one just can't be found. Another mile, another town, I'm wearing out my shoes. But music drives me on, and there's no other road I choose. Cause I believe in country hmm. music. Cause it satisfies my mind. Gives me comfort when I'm lonely. Feels an emptiness inside music ¡Ah! De duet tussen George Strait en Alan Jackson gaat over hoe de country muziekindustrie langzaam ten onder gaat. Gelukkig is dat heden ten dagen weer enigszins veranderd. Nobody saw him run from 16 love I knew They never found a fingerprint Or the weapon that was used But someone killed country music Cut out its heart and soul They got away with murder down on Music Row. The almighty dollar and the lust for worldwide fame slowly killed tradition, and for that someone should hang. Ah, you tell them, Alan. Well, they all say not guilty But the evidence will show That murder was committed Down on Music Row For the steel guitars no longer cry And fiddles barely play but drums and rock and roll guitars are mixed up in your face. Oh, Hank wouldn't have a chance on today's radio since they committed murder down on Music Row. thought no one would miss it. Once it was dead and gone, they said no one would buy them all. Drinking and cheating songs, but I still buy them. Well, there ain't no justice in it, and the hard facts are cold murder's been committed down on Music Row. flag, he wouldn't have a chance. On today's radio, since they've committed murder, down on Music Row, why they even tell Soms ben ik dronken. Soms ben ik stoned. En ja, ik word moe van alleen zijn. Ik mis mijn zoon. Ik mis mijn vrouw. Maar de duivel, genaamd muziek, neemt mijn leven. Chris Stapleton. Tot volgende week. Dag. guy's a winner. Most times a loser.